en een voorspoedige start. Mark Hokker met het NOS-journaal. Topambtenaar Erik Akerboom is kandidaat voor de vacature van korpschef van de Nationale Politie. Akerboom is nu secretaris-generaal op het ministerie van Defensie... en een selectiecommissie ziet volgens de NRC in hem de opvolger van Gerard Bouwman. De Centrale Ondernemingsraad van de politie heeft al gesproken met Akerboom en is akkoord, schrijft de krant. Het aantal illegale vuurwapens dat in Rotterdam in beslag is genomen is fors gestegen. Dit jaar zijn bijna 300 wapens in beslag genomen, 100 meer dan vorig jaar. Ook zijn er volgens de politie steeds meer nepwapens in omloop die nauwelijks van echte wapens te onderscheiden zijn. De politie en het Openbaar Ministerie zijn in Rotterdam een offensief begonnen tegen illegaal wapenbezit. Het ministerie van Economische Zaken is bereid te helpen bij een eventuele doorstart van Warenhuis VND, dat uitstel van betaling heeft gekregen. Het ministerie zegt onder meer te kunnen helpen bij het vinden van geldschieters. Ook drogisterijketen DA en het moederbedrijf van schoenenketens als Manfield en Scapino kregen gisteren uitstel van betaling. Twee daders van de aanslagen in Parijs hadden al in oktober in Griekenland moeten worden aangehouden. Volgens het Duitse blad Der Spiegel hadden de twee paspoorten bij zich waarvan de nummers op een Europese lijst van valse Syrische paspoorten stonden. De twee konden na registratie probleemloos via de Balkan naar Frankrijk reizen. De Nigeriaanse president Buhari denkt dat de terreurbeweging Boko Haram bijna is verslagen. Tegen de BBC zegt hij dat het Nigeriaanse leger technisch gezien de oorlog heeft gewonnen. Volgens critici overdrijft Buhari het succes van het leger. Steeds als het leger beweert Boko Haram te hebben weggevaagd, bouwt de terreurbeweging zich weer op. Ook deze maand zijn er nog aanslagen gepleegd door Boko Haram. Het weer bewolkt en vanmiddag vanuit het westen regen. Het kan daarbij ook flink waaien. Het wordt 12 graden. Morgen op eerste kerstdag ochtends zon en later wat regen bij 9 graden.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 This I know, eh, this I know. She told me, don't worry about it. She told me. FM wenst